Het misbruik dateert uit de jaren 80 en 90. Een priester zou in Lyon meer dan 80 jongens hebben misbruikt. Toen Barbarin in 2002 aantrad als aartsbisschop van Lyon... waren de meeste zaken al verjaard en was de priester al overgeplaatst. Daarom werd verwacht dat Barbarin zou worden vrijgesproken. D66 wil dat er veel meer arbeidsmigranten uit Oost-Europa naar Nederland worden gehaald. In een interview met het AD wijst fractievoorzitter Jetten op cijfers van het CBS... waaruit zou blijken dat er de komende tijd jaarlijks 50.000 mensen uit andere EU-landen nodig zijn voor alle vacatures. En hij wijst erop dat er in de zorg de komende jaren nog eens 100.000 vacatures bijkomen. Zoals minister De Jonge van Volksgezondheid heeft voorspeld. In de Rotterdamse haven leggen voor het eerst in één seizoen meer dan 100 cruiseschepen aan. Rotterdam profiteert van de verhoogde toeristenbelasting voor cruisepassagiers in Amsterdam. Rederijen wijken hierdoor uit naar Rotterdam. In Amsterdam komen nog steeds de meeste cruiseschepen aan, maar het worden er wel minder. Vorig jaar waren het er 180 en voor dit jaar staan er 127 aankomsten gepland. De Noord-Koreaanse Staatstv heeft een uitgebreid verslag uitgezonden over de top van Kim en Trump in Vietnam. Maar dat de onderhandelingen vorige week voortijdig zijn afgebroken omdat de twee niet tot een akkoord konden komen is daarin helemaal niet genoemd. Volgens het verslag is de uitkomst van de top dat de leiders hebben afgesproken om elkaar vaker te zien en door te gaan met hun constructieve gesprekken. Het weer bijna overal droog en soms zon. Vanmiddag vooral in de zuidelijke helft van het land flinke buien. Het wordt een graad of 10 bij een stevige wind. Vanavond en vannacht in het hele land weer buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANBB. In de regio Noord-Holland vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk 9 kilometer... bijna drie kwartier extra reistijd. Twee rijstroken zijn er dichter, staat een kapotte auto. En door een geschaarde vrachtwagencombinatie is nu de A7 Den Oever richting Hoorn dicht tussen Den Oever en Middenmeer. De vertraging is zo'n 20 tot 25 minuten vertraging.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 ritme van ZFM. Letters on the sky Burning in your eyes You look at me Babe, I wanna catch on fire It's buried in my soul Like California gold couldn't find ook op internet. www.zfmzandvoort.nl van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Certified quality, quality. That the girl I'm need and I cry for every day without apology, without apology. What them the right way, that's my policy yeah, man, right. Shonda Paul alongside Beyonce uh -huh. Now you man say, this, I don't yeah, dirty yeah, yeah.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 weer hetzelfde Hey, de tekst noemt op hetzelfde neer en dezelfde beat. Mijn soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, dus maar dus de voeders niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken.